7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Mogelijk komt er een verbod op blusschuim waar PFAS in zit. De EU onderzoekt of zo'n totaalverbod mogelijk is. Door strengere regels rond PFAS kwam de bouwsector eind vorig jaar voor een deel stil te liggen. De brandweer maakt zich zorgen omdat blusschuim vaak het giftige PFAS bevat. Vraag is hoe in de toekomst grote chemische branden geblust moeten worden. Daarbij wordt nu blusschuim met PFAS gebruikt... die een soort film over de vlammen legt. Er is nog geen goed alternatief beschikbaar. Een hotel in de Zuid-Chinese stad Guangzhou... waar mogelijk besmette coronapatiënten in quarantaine verbleven... is ingestort. Volgens Chinese media zijn 70 mensen bedolven onder het puin. 37 mensen zijn gered. Reddingswerkers zoeken naar meer slachtoffers. Het hotel werd gebruikt als opvang voor mensen... die met coronaviruspatiënten in contact waren geweest. Lodewijk Asscher wil opnieuw lijsttrekker van de PvdA worden. Dat zei hij op het ledencongres in Nieuwegein. Hij zei ook dat hij verwacht de verkiezingen van volgend jaar te zullen winnen. Asscher was bij de verkiezingen in 2017 ook nummer 1 op de kandidatenlijst. De PvdA leed toen het grootste verlies ooit en zakte van 38 naar 9 zetels. In Brazilië is een vrouw van 52 veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens de moord op haar Nederlandse vriend. Het lichaam van de 73-jarige Hans van Denderen... werd in 2018 gevonden vlakbij Sao Paulo. Omdat de Braziliaanse politie niet wist wie hij was... werd de man als onbekende begraven. Kennissen van de Nederlander werden achterdochtig toen er via zijn telefoon berichten werden verstuurd dat hij in Nederland zou zijn. Al snel werd zijn Braziliaanse vriendin opgepakt. Zij bekende de man te hebben vermoord. Ze deed dit uit wrok omdat hij een einde wilde maken aan hun relatie. Het weer. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt naar 6 of 7 graden. Morgen bewolkt en regen. Pas later op de dag een zonnetje. Het wordt wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you don't understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.